In een brief zegt de staatssecretaris van Volksgezondheid dat er kinderen die ernstige problemen hebben niet goed zijn geholpen en zelfs zijn beschadigd. Doordat elke gemeente apart plannen mocht maken. De reorganisatie gaat maanden duren. Een man van 27 en een jongen van 15 zijn begin deze maand opgepakt voor het handelen in vuurwerk. De man zou 115 kilo van het spul hebben geleverd aan de tiener. Die liet het op zijn kamer liggen en het stond op de planning om het te verkopen. In totaal is er bij hun 330 kilo zwaar vuurwerk gevonden. In Spanje willen ze vrouwen die veel last hebben van hun menstruatie... elke maand drie tot vijf dagen vrijgeven. Ook willen ze op meer plekken gratis maandverband en tampons uitdelen... en de belasting op die spullen skippen. Als de wet hierover dinsdag wordt aangenomen... is Spanje het eerste land in Europa dat menstruatieverlof geeft. In de wereld hebben Taiwan, Indonesië, Zuid-Korea en Zambia al zulk soort wetten. En ben je lekker aapjes aan het kijken in de dierentuin... wordt er opeens omgeroepen dat je zo snel mogelijk het park uit moet... omdat er een aap is ontsnapt. Dat gebeurde in een dierenpark in Mechelen in België. Het ging om een bonobo-aap. En omdat die gevaarlijk kan zijn voor de bezoekers... werd de dierentuin ontruimd. En dat gebeurde zeer ordelijk, vertelde de politie. De mensen hebben de boodschap die in het park wordt rondgeroepen goed opgevolgd en hebben schuilplaats eh, gezocht in bepaalde eh, gebouwen in het park. Het merendeel van de bezoekers heeft het park zo gewoon kunnen verlaten. En voor een aantal bezoekers hebben wij via voertuigen de evacuatie naar buiten opgezet. Nadat de verzorgers de aap hadden verdoofd via een stuk banaan... is het dier weer veilig en wel in zijn verblijf beland. Het weer, het is helder. Het koelt af naar een graad of 8 vannacht. Morgen volop zon en een stukje warmer, 18 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag. Tussen knoop het Watergraafsmeer en knoop het Amstel is de vertraging een kwartier.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 Lately, it's not hurting like it did before. Maybe I am learning how to love me more. It used to burn every insult, every word, but it helped me learn self worth I had to earn. So I tried every night to sip with sorrow and eventually mm-hmm.